uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. In Polen is vandaag de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. De liberale pro-Europese uitdager Traskowski neemt het op tegen de huidige nationaal-conservatieve president Duda. In de peilingen staan beiden op ongeveer 50 procent. Traskowski zet zich onder meer af tegen wat hij noemt de ontmanteling van de rechtsstaat en de vernietiging van de vrije media. Veel rechters zijn aan de kant geschoven. De regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid zegt dat dat nodig was... om de rechtelijke macht van de oude communistische elite te zuiveren. De president kan wetten met een veto tegenhouden. In de Verenigde Staten is opnieuw een recordaantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Bij nog eens ruim 71.000 mensen is geconstateerd dat ze het virus hebben opgelopen. Het is de vijfde dag op rij dat het aantal besmettingen in de VS stijgt. Het land is zwaar getroffen door de coronacrisis. Al meer dan 134.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. President Trump heeft gisteren voor het eerst in het openbaar een mondkapje gedragen. Hij deed dat bij een bezoek aan zorgpersoneel in een militair ziekenhuis in Washington... waar gewonde militairen en coronapatiënten worden verpleegd. Eerder droeg Trump al een mondkapje bij een bezoek aan een Ford-fabriek... maar dat was achter gesloten deuren. Bij Ameland is de zoektocht hervat naar een 14-jarig meisje... dat gisteravond in de Noordzee bij Ameland vermist raakte. Vijf reddingsboten van de KNRM en een helikopter van de kustwacht... hebben gisteravond en vannacht urenlang in de Noordzee bij Ameland gezocht. Het meisje raakte vermist tijdens een zwemtocht met haar zusje en vader. De drie waren gisteravond gaan zwemmen ter hoogte van Nes. Het weer. Zon, in de loop van de ochtend verspreidt stapelwolken. Het blijft vrijwel droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar tot de avond blijft het droog... en met 20 tot 24 graden is het een stuk warmer.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 High above those city lights. There's a place that fits your bill. There's a little girl named Natasha. say you wanna just click on back. Have a joke and a belly laugh. Have a roll down the tall green grass, cracking up in a dizzy glare.